Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groot boerenprotest in Brussel. Daar staan zo'n duizend trekkers in en om het EU-parlementsgebouw. Ook Frederik is erbij, ziet verslaggever Josephine Trehi. Klopt, we zijn vannacht vertrokken rond 2.30 eh, uur. Ja, nou, we staan hier te kijken. Er is een gigantisch eh, vuur gemaakt hier op midden van het plein. Er worden pellets op gegooid en eh, vuurwerk. Ja, we zijn hier eigenlijk allemaal om aandacht te krijgen. En ik denk dat iedereen een beetje hetzelfde idee heeft dat het perspectief weg is. Omdat of je nu akkerbouwer bent of veehouder bent of weet ik wat ze zijn boos over nieuwe Europese regels en vinden het te onduidelijk of en hoe ze nog aan nieuwe vergunningen kunnen komen. Het is geen toeval dat ze er juist vandaag staan. Er komen een boel EU-leiders naar Brussel om te praten over geld voor Oekraïne. De inflatie was afgelopen maand ietsje hoger dan in december, zegt het CBS. Eten, drinken, alcohol en tabak waren in januari ruim 4% duurder dan een jaar eerder. Gas en stroom waren wel ietsje goedkoper. Alles bij elkaar was de inflatie 3,2 procent. In december was het iets meer dan 1 procent. En over anderhalf uur komt de commissie van Rijn met de, met de resultaten van hun onderzoek naar de veiligheid op de werkvloer bij de publieke omroep. Deden ze nadat de Volkskrant schreef over misstanden bij De Wereld Draait Door en NOS Sport. Maar er deden nog meer programma's en redacties mee aan het onderzoek. In totaal sprak de commissie met zo'n 200 mensen en vulde zo'n 2500 medewerkers een vragenlijst in. En staat na deze band... La canzone italiana... Sono i maneskin! Ook deze man volgende week op het podium van een groot muziekfestival in Italië. En Yannick Sinner maakt het in stijl af. Hij wordt de derde Italiaanse Grand Slam winnaar. Tennisser Yannick Sinner. Afgelopen weekend won hij de Australian Open. De winnaar van het muziekfestival gaat voor Italië naar het Songfestival. En het is traditie dat grote sportsterren het podium opkomen. Voetballer Zlatan Ibrahimovic presenteerde drie jaar geleden bijvoorbeeld. Nou, dit jaar hadden ze Sinner gevraagd, maar tegenvaller, hij kan niet. Hij moet er weer trainen. De week daarna speelt hij een groot tennistoernooi in Rotterdam. En het weer nog. In Limburg vanochtend nog wat regen. Daarna is het overal droog met af en toe wolken, maar ook behoorlijk wat zon. Het wordt vanmiddag een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB Verkeersinformatie. Het is hier en daar nog file rijden in de regio, maar het gaat de goede kant op. Nog wel file op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Eemnes, 10 minuten langzaam rijden vanaf knooppunt Muidenberg. Dan nog de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost ook 10 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. 10 minuten bumper aan bumper.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 Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique. You move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that.